Liefst, ik moet je gaan verlaten. Morgen ga zee ligt vol met mijlen en die dingen zie je niet. Aan het strand stil en verlaten ziet men daar een meisje staan Als machtig, want de komst van haar man, hij zou immers wederkeren. once again.